Zes uur. Mark Zampersen met het NOS-journaal. In Breda zijn tien medewerkers van het Amphia ziekenhuis besmet met het coronavirus. Ze zitten in thuisisolatie. Het totaal aantal besmettingen in Breda is in één dag opgelopen van 2 naar 16. Daarmee is het de gemeente met de meeste coronagevallen. Vanmiddag maakt het RIVM bekend dat in Nederland vandaag twee coronapatiënten zijn overleden. Het zijn mannen van 86 en 82 die in ziekenhuizen lagen in Uden en Sittard-Geleen. Het brengt het totaal aantal Nederlandse doden als gevolg van het virus op drie. Het aantal besmettingen is gestegen naar 265. Het gebied in het noorden van Italië waarvoor een negatief reisadvies geldt is uitgebreid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangescherpt. Dat is gedaan nadat er voor de regio vergaande maatregelen waren aangekondigd door de Italiaanse regering. Het aantal besmettingen met het coronavirus is daar explosief gestegen. Het ontmantelen van een V1-bom bij Deventer heeft vertraging opgelopen. Vanwege de klus moesten honderden gezinnen, vooral uit het dorp Wilp, vandaag ergens anders naartoe. De planning was dat ze om 7 uur vanavond terug zouden mogen, maar dat wordt nu een uurtje later. Het verwijderen van de tweede ontsteker van de bom duurde langer dan gedacht. Het explosief uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1. In Oostenrijk zijn vijf mensen omgekomen door een lawine. Dat gebeurde in het Dachsteingebergte. Volgens Oostenrijkse media gaat het vermoedelijk om leden van een Tsjechische groep wandelaars... die onder de sneeuw terecht waren gekomen. De lawine ontstond op 2800 meter hoogte en was bijna 200 meter breed. Vanwege hoge waterstanden in de Maas en IJssel zijn negen veerponten uit de vaart gehaald. De veerstoepen staan onder water, waardoor de pontjes niet kunnen aanleggen. Op andere plaatsen leidt het hoogwater tot een sterke stroming. Het weer vanavond en vannacht vooral langs de kust kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog.